12 uur. Door met het NOS-journaal. Bij een brand in een vrachtwagen met drugsafval in Eindhoven... is vannacht zeer giftig zoutzuurgas vrijgekomen. Die gassen kunnen levensgevaarlijke situaties veroorzaken. De brandweer houdt voortdurend een slang met water op de vrachtwagen gericht... zodat het gas niet kan wegdrijven. De uitgebrande vrachtwagen staat naast een appartementencomplex. Twaalf woningen zijn vannacht ontruimd. De ongeveer twintig bewoners zijn opgevangen in een buurthuis... en mogen nog niet naar huis. De vrachtwagen staat in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven. Volgens Omroep Brabant werd in dezelfde straat gisteravond ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar er lekte wel chemicaliën uit. Bij dodelijk ongeluk gisteravond op de A44 bij Nieuw-Vennep waren drank en drugs in het spel. Een man van 32 uit Oegstgeest, die na het ongeluk werd gearresteerd, had alcohol gebruikt. Ook testte hij positief op het gebruik van cocaïne, amfetamine en metamfetamine. Het ongeluk op de A44 gebeurde toen de verdachte een andere auto wilde inhalen. Er twee doden, een man van 66 en zijn vrouw van 62. Ze kwamen uit Houten. Een derde betrokkenen raakte gewond. Bij het ongeluk bij Nieuw-Vennep waren drie auto's betrokken. Indonesische reddingswerkers schatten dat er op Sulawesi nog 5000 mensen worden vermist. Na de aardbeving en de tsunami van negen dagen geleden worden nog altijd doden uit het puin gehaald. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot 1763. De autoriteiten zeggen dat het zoeken in het rampgebied nog enkele dagen doorgaat. Donderdag willen ze stoppen met zoeken. Vermoed wordt dat veel mensen verzwolgen zijn... doordat de grond aan de kust bij de stad Palu veranderde in drijfzand. Bij de grote prijs van Japan is Max Verstappen als derde geëindigd. Hij kreeg in de beginfase 5 seconden straf na een botsing met Raikkonen. Maar hij kwam toch op het podium achter Bottas en winnaar Lewis Hamilton. De Brit is op weg naar de vijfde wereldtitel. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon in het zuidoosten wat langer bewolking. Het wordt ongeveer 15 graden, ook morgen nog fris.